Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een concert in de Rij Amsterdam is zaterdagavond door de burgemeester en politie op het laatste moment afgelast. Er zou sprake zijn van een serieuze dreiging voor de bezoekers, zegt een woordvoerder van de politie. Op het moment dat werd besloten dat het concert niet door mocht gaan, waren meer dan duizend mensen binnen. Rond kwart over elf was de zaal helemaal ontruimd. De Afghaanse zanger Sharafat Barwani zou zaterdagavond optreden in de Rij. Om wat voor dreiging het zou gaan is onbekend. Door de zware natuurbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles... hebben al meer dan 150.000 mensen hun huis moeten achterlaten, zegt de sheriff van de stad. Het dodental van de branden is inmiddels opgelopen naar 11. 13 mensen worden nog vermist. Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg naar Nederland gekomen, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. In die deelstaat zijn waterbuffels besmet met mond- en klauwzeer. De dieren die naar Nederland zijn gekomen staan op tenminste 125 bedrijven, verspreid over het hele land. De minister heeft uit voorzorg het afvoeren van vleeskalveren verboden, met uitzondering voor de slacht. Namens Israël gaan onder andere het hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst... en het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst naar Doha in Qatar... voor de gesprekken over een wapenstilstand in de Gazastrook. Wanneer ze vertrekken is nog niet bekend. De VS, Egypte en Qatar bemiddelen in Doha tussen Israël en Hamas. De nieuwe onderhandelingsronde begon vorige week. Het weer, het koelt in de loop van de nacht flink af. Aan de kust ligt de temperatuur vannacht rond.